Uur. Manik ze met het NOS-journaal. Oud-bondscoach Vera Pauw zegt dat ze vroeger is verkracht door een hoge KNVB-functionaris. Dat schrijft ze in een uitgebreide verklaring op Twitter en ze vertelt het aan NRC. Pauw deed onlangs aangifte van de verkrachting. Ze zegt verder dat ze door twee andere KNVB-officials is aangerand. De voetbalbond erkent dat er te weinig is gedaan met de signalen van Pauw. De Universiteit Maastricht krijgt het losgeld terug dat drie jaar geleden werd betaald na een hek. Dat meldt de Volkskrant. Door de hek werd de universiteit volledig platgelegd. Het losgeld werd betaald in bitcoin. De politie heeft een deel daarvan teruggevonden bij een Oekraïense witwassen. Daar zijn ook andere cryptovaluta in beslag genomen. Omdat die in de tussentijd meer waard zijn geworden... krijgt de universiteit in Maastricht nu 500.000 euro terug terwijl na de hack voor 200.000 euro aan bitcoin werd betaald. De VS levert Oekraïne nog eens 820 miljoen dollar aan militaire hulp. Het gaat om onder meer nieuwe raketsystemen en systemen die bescherming bieden tegen luchtaanvallen. Die moeten Oekraïne helpen zich beter te verdedigen tegen Russische aanvallen van lange afstand. Het is het veertiende militaire hulppakket van de VS aan Oekraïne sinds het begin van de oorlog. In totaal hebben de Amerikanen al voor 8,8 miljard dollar aan wapens en andere militaire hulp geleverd. In Libië zijn demonstranten het parlementsgebouw binnengedrongen in de oostelijke stad Tobruk. In en rond het gebouw is brand gesticht. De betogers eisen nieuwe verkiezingen. Ze zijn woedend over de corruptie, de slechte leefomstandigheden en de politieke impasse in het land. Ook in de hoofdstad Tripoli is gedemonstreerd. Libië verkeert in een chaos sinds het afzetten van dictator Gaddafi elf jaar geleden. Het weer. Eerst veel zon, in de middag meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 21 tot 26 graden.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 Panty wetter than the water way in the Rio. Take me high up like a me and me Jesus. Come one, then two, then three. Baby, won't you light my fire? Everton is a fire. and get up and knocking.